Moutschreurs met het NWS Journaal. Het dodental na de overstromingen in Macedonië is gestegen naar 21. Zes mensen worden nog vermist en tientallen liggen in het ziekenhuis. De regering heeft een noodtoestand uitgeroepen. Zaterdagnacht was er noodweer in de hoofdstad Skopje met zwaar onweer. Vooral een paar buitenwijken zijn zwaar getroffen. Daar zijn veel huizen beschadigd. Vannacht wordt in Macedonië opnieuw veel regen verwacht. De Turkse president Erdogan heeft in Istanbul een mensenmassa toegesproken die daar hun steun voor de democratie betuigde. Op het yenikapi plein waren meer dan een miljoen mensen op de been. Volgens een medewerker van Erdogan was de totale opkomst 5 miljoen. Erdogan verzekerde de menigte dat hij zich niet zal verzetten als Turkije de doodstraf weer invoert. Direct na de mislukte staatsgreep waarbij duizenden mensen werden opgepakt, had hij dat ook al gezegd. Op de Spelen in Rio hebben drie Nederlandse turnsters zich geplaatst voor een individuele finale plaats. Etora Torsdottir doet mee aan de meerkamp, net als Lieke Wevers. Haar zusje Sanne plaatste zich voor de balk, het toestel dat haar vorig jaar bij de WK zilver opleverde. Ook de vrouwenploeg deed goede zaken door zich te plaatsen voor de landenfinale. Minder goed ging het voor zwemmer Sebastian Verschuren. Hij is er niet in geslaagd de finale op de 200 meter vrije slag te bereiken. De regerend Europees kampioen eindigde in zijn halve finale als vijfde. Nog nooit verloren ze een Olympisch dubbeltoernooi. Maar de Amerikaanse tenniszusjes Serena en Venus Williams zijn in de eerste ronde al uitgeschakeld. In de Rio verloren de twee met twee sets van Lucy Safarova en Barbora Strikova uit Tsjechië. Het weer overdag eerst bewolkt en lokaal wat regen.